Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Meer dan 600 oudleiders van veiligheidsdiensten en de strijdkrachten van Israël... roepen de Amerikaanse president Trump op de oorlog in Gaza te beëindigen. In een brief vragen ze hem de Israëlische premier Netanyahu te dwingen om te stoppen met de oorlog. Volgens Israëlische media zijn onder de ondertekenaars oud-topmannen van de veiligheidsdiensten Mossad en Shin Bet. Ze schrijven dat Hamas niet langer een bedreiging is voor Israël. Zuid-Korea heeft de eerste luidsprekers weggehaald bij de grens met Noord-Korea. Door die speakers klonk propaganda in de richting van het noorden. In juni werden de luidsprekers al uitgezet. Dat was een belofte van de nieuwe president van Zuid-Korea... om de relatie met het noorden te verbeteren. Een dag later zette ook Noord-Korea de speakers uit. Bij een brand op een boerenbedrijf in Vessem in Noord-Brabant... zijn een paar duizend kippen gedood. De brand brak uit in een loods waar diesel was opgeslagen... en sloeg over naar een aangrenzende kippenschuur... De oorzaak van de brand is niet bekend. Voor de kust van Jemen zijn zeker 68 migranten uit Ethiopië om het leven gekomen. Het schip waarop ze zaten verging in zwaar weer. 74 mensen worden nog vermist. Migranten uit Afrika proberen vaak in gammele schepen over te steken naar Jemen. In Mexico zijn zeven gedetineerden gedood bij een gevangenisopstand... waarbij ook brand werd gesticht... De opstand brak uit tijdens een protest in de gevangenis... tegen een criminele bende die banden heeft met het beruchte golfkartel. De bende zou gevangenen en hun families afpersen. In de ingestorte mijn in Chili is het lichaam gevonden van de laatste mijnwerker die nog werd vermist. In totaal zijn zes mijnwerkers om het leven gekomen. De mijn in het midden van Chili stortte vrijdag in na een aardbeving. Het weer, meest droog met af en toe wat zon. Later vanmiddag vanuit het westen meer bewolking en daarna regen.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 roepen de Amerikaanse president Trump op om de oorlog in Gaza te beëindigen. In een brief vragen ze hem premier Netanyahu te dwingen om te stoppen met de oorlog. Bij een brand op een boerenbedrijf in het Brabantse Vessem zijn een paar duizend kippen gedood... De brand brak uit in een loods waar diesel was opgeslagen... en sloeg over naar een aangrenzende kippenschuur. Voor de kust van Jemen zijn zeker 68 migranten uit Ethiopië om het leven gekomen. Het schip waarop ze zaten verging in zwaar weer. 74 mensen worden nog vermist. Het weer, af en toe wat zon, maar later vanuit het westen meer bewolking en daarna regen. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het 21 tot 23 graden. Dit is ZFM. FM. say what you want all day, but I've never been so outraged.